Dik Hark met het NOS-journaal. De Syrische luchtmacht heeft zware bombardement Homs. De stad is ook vanaf de grond bestookt. Volgens standelingen is Homs, in Homs sloegen er gisteravond zo'n vijf raketten per minuut in. Betrouwbare informatie over slachtoffers is er niet. Homs is een bolwerk van het verzet tegen president Assad. Syrische opstandelingen melden dat ze bij de hoofdstad Damascus een luchtmachtbasis hebben ingenomen. Op YouTube zijn beelden te zien van rebellen die feest vieren voor militaire installaties en een rij lege trucks. Het zou gaan om een basis in de plaats Ghouta, zo'n 10 kilometer ten oosten van Damascus. Het tolgebouw in Kerkrade, dat een week geleden werd gesloten vanwege de scheuren in de vloer, blijft zeker tot het einde van het jaar dicht. Bijna 1700 leerlingen van een VMBO-school, muziekschool en een instelling voor creatieve cursussen krijgen les in het pand. VMBO-leerlingen kunnen tijdelijk terecht in een evenementenhal. De overige gebruikers hebben nog geen andere locatie gevonden. Japanse autofabrikanten hebben vorige maand in China veel minder auto's verkocht... vanwege de ruzie tussen China en Japan over enkele onbewoonde eilandjes. De verkopen van Toyota zijn gehalveerd en ook Nissan verkocht veel minder auto's aan Chinezen. Tegelijkertijd stegen de verkopen van het Zuid-Koreaanse Hyundai en het Duitse BMW. Japanse autofabrikanten hebben de afgelopen weken de productie teruggeschroefd. En de FNV is boos over de anti-rookmaatregel van de Sliedrechtse scheepswerf IHC Merwede. Werknemers die er buiten de pauze roken kunnen een boete krijgen van 100 euro. Bovendien kunnen ze hun winstuitkering verliezen. De FNV vindt de boetes veel te hoog en niet in verhouding tot de overtreding. De vakbond gaat alles op alles zetten om de maatregel ongedaan te krijgen. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten regen. De uitwestenwind is aan de kust hard tot stormachtig met kans op zware windstoten. Maximaal tussen 14 en 17 graden.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 Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo. Yeah. door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise a parking lot.